Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Istanbul hebben twee gemaskerde en gewapende mannen een kerk aangevallen. Daarbij is één iemand omgekomen. In de katholieke kerk was op dat moment de zondagsdienst bezig. Volgens correspondent Mitra Nazar is er nog veel onduidelijk. Volgens getuigen droegen ze skimutsen uh, en het was tijdens de zondagmis en eh, die zijn begonnen te schieten. Eén persoon is daar inderdaad eh, fataal bij geraakt. Er zijn dus ook gewonden, maar nog steeds niet bekend hoeveel volgens de gouverneur, die heeft zojuist de pers eh, te woord gestaan... lijkt het erop dat, dat er gericht is geschoten op die ene persoon. Maar goed, het lijkt me ook wel heel vroeg om daar nog iets eh, zinnigs over te zeggen. De politie is druk bezig met een klopjacht naar de twee verdachten. De Hogeschool Utrecht heeft lezingen over de holocaust voorlopig geschrapt. De pro-Palestijnse actiegroep New Neighbors heeft bezwaar tegen de lezingen gemaakt. De HU zegt signalen te hebben gekregen dat de veiligheid van studenten, docenten en sprekers in gevaar zou zijn. De Hogeschool Utrecht gaat de lezingen later alsnog organiseren. Bij een ongeluk met een crossmotor is vanochtend in het Drentse Zuidvelde een man om het leven gekomen. De man botste op zijn crossmotor tegen een boom. Hij was 62 jaar. De finale van de Australian Open bij de mannen is gewonnen door de Italiaanse tennisser Sinner. Hij versloeg de Russische Medvedev in vijf sets. simply sensational way for Yannick Sinner to win the Australian Open. De eerste twee sets verloor Sinner. Daarna wist hij drie sets op rij te winnen. Yannick Sinner is pas 22 jaar en heeft nu al zijn allereerste Grand Slam toernooi gewonnen. Heb ik het weer nog voor je. Het is een lekker zonnig dagje, maar het voelt nog wel koud aan.